Het overleg tussen de leiders van de conservatieven en de liberaal-democraten duurde meer dan een uur. Het gesprek verliep constructief en hartelijk, zijn woordvoerder van de conservatieven na afloop. Morgen ontmoeten de onderhandelingsteams elkaar. Een heet hangijzer is de aanpassing van het kiesstelsel. De conservatieven voelen daar niets voor, maar voor de liberaal-democraten was het een van de belangrijkste verkiezingsthema's. Verder wil Kleck afspraken maken over een eerlijker belastingssysteem en gelijke kansen in het onderwijs. Als de onderhandelingen met de conservatieven mislukken, staat Gordon Browns Labour-partij klaar om met de liberaal-democraten te gaan onderhandelen. Bij een ontploffing in een Russische kolenmijn zijn zeker acht doden gevallen. Op het moment van de explosie waren er rond de 350 mensen aan het werk in de mijn. De meesten konden op eigen kracht naar boven komen. Reddingswerkers proberen de overige mijnwerkers naar boven te krijgen. Er zouden nog zo'n 60 mensen vastzitten. Met een deel van hen is radiocontact geweest. Het ongeluk was in de grootste kolenmijn van Rusland, de Raspatskaya-mijn in West-Siberië. De explosie werd veroorzaakt door het vrijkomen van methaangas. In Moskou doen vanmiddag voor het eerst NAVO-militairen mee aan de parade op het Rode Plein om de Russische overwinning op nazi-Duitsland te vieren. Onder andere Amerikanen, Britten en Fransen lopen met hun Russische collega's langs het Kremlin. President Medvedev heeft de buitenlandse militairen uitgenodigd omdat de landen deel uitmaakten van de coalitie tegen Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Russische communisten hebben aangekondigd dat ze, een tegen dat ze een demonstratie houden. Ze vinden het meelopen van de buitenlanders niet passen in de traditie van de dag van de overwinning. Het is vandaag 65 jaar geleden dat de Duitsers zich overgaven aan de Russen. Het weer. Vannacht in het zuiden kans op mistbanken.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 that you've gone, mad. do I got